een Klomp met het NOS-journaal. Bij om het leven gekomen. De touringcar waarin ze zaten vloog in brand nadat hij op de snelweg op een langzaam rijdende vrachtwagen was gebotst. Dertig mensen konden er nog uitkomen, maar raakten wel gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe. Zeker twee van hen zijn in levensgevaar. De bus kwam uit Dresden en was op weg naar het Gardameer in Italië. Er zaten vooral ouderen in. Frankrijk, Duitsland en Italië hebben afspraken gemaakt met de Europese Commissie over het vluchtelingenprobleem op de Middellandse Zee. Het laatste half jaar zijn in Italië via zee zo'n 83.000 vluchtelingen aangekomen, 20% meer dan een jaar geleden. Afgesproken is dat Italië een gedragscode gaat opstellen voor hulporganisaties die op zee vluchtelingen oppikken. Volgens Italië varen hulpverleners nu te dicht bij de Libische kust, zodat ze in de praktijk een taxidienst naar Italië zijn. Verder is afgesproken dat er meer geld komt voor het opleiden van de Libische kustwacht. In Pakistan is het dodental van de ontplofte tankwagen opgelopen tot ruim 200. Meer dan 60 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Het tankwagen met 25.000 liter olie verongelukte ruim een week geleden in het oosten van Pakistan. Toen honderden mensen op het ongeluk afkwamen om gratis olie af te tappen, explodeerde de tankwagen. Steeds minder mensen in het aardbevingsgebied in Groningen melden bevingsschade aan hun huis. Ze verwachten er weinig van en klagen over gezeur en gedoe. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Verder hebben veel mensen psychische klachten en stress als gevolg van de aardbevingen. Volgens de onderzoekers hebben zo'n 25.000 Groningers daar last van. Het weer, wat zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 23 graden. Morgen wolken en zon en bijna overal droog. Ook dan maximaal 23 graden. Later in de week kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge, 3 kilometer.